12 uur. Ember met het NOS-journaal. Oost-Ghouta zijn er bombardementen geweest in Douma, de hoofdstad van Oost-Ghouta. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Gisteravond stemde de VN-veiligheidsraad unaniem voor een staakt het vuren van zeker 30 dagen, maar de raad heeft geen middelen om de strijdende partijen te dwingen tot een bestand. Na een week van bombardementen stond het totale dodental gisteren volgens het observatorium op ruim 500. Noord-Korea zegt dat de Verenigde Staten de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea verpest met nieuwe sancties, net nu het wat beter ging tussen de Korea's. De VS wil onder meer schepen en bedrijven aanpakken die vanuit het buitenland geld voor het Noord-Koreaanse regime verdienen. Noord-Korea noemt het een oorlogsdaad dat president Trump nog voor de slotceremonie van de Olympische Spelen met deze maatregelen komt. In zorginstelling voor verstandelijk gehandicapte Huizen Vincentius in het Brabantse Udenhout heeft vanochtend brand gewoed. Het vuur leidde tot veel rook. De brand zou zijn ontstaan in een liftschacht, mogelijk door kortsluiting. Volgens een woordvoerder van de zorginstelling was er niemand aanwezig in het getroffen gebouw. Het Centraal Comité van de Communistische Partij in China wil geen limiet meer stellen aan het aantal termijnen voor de president en de vicepresident. Dat meldt het Chinese, Chinese staatspersbureau. Nu geldt als maximum twee termijnen. Het voorstel moet door het parlement worden goedgekeurd, maar dat is een formaliteit. Het weer zonnig en droog bij gaat of 1. Door de stevige oostenwind voelt het kouder aan.